Niet alleen in Suriname is men gek op de bananen, oh ja. Maar ook de Europeanen willen graag onze banana. Gorbachev, banana hot, hot, banana. Dat is plezier voor twee. Zeg geen nee, zeg geen nee. Dat is plezier voor twee. Wil jij weten Zijn bananen Vraag mij niet